12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er zijn vandaag vier mensen overleden nadat ze in zee in de problemen waren gekomen. Eén zwemmer kwam om het leven bij Wijk aan Zee, één bij Zandvoort... en twee mannen van in de twintig verdronken bij Den Haag. Ze werden nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Door de aflandige wind en stromingen is de zee erg gevaarlijk. Langs de hele kust van Noord- en Zuid-Holland is de rode vlag gehesen. Dat betekent dat zwemmen nadrukkelijk wordt afgeraden. In Minsk en andere steden in Wit-Rusland wordt gedemonstreerd na de presidentsverkiezingen van vandaag. Veel demonstranten zijn aangehouden door antiterrorisme eenheden vaak zonder dat ze te horen kregen waarom. De stembureaus zijn al gesloten en volgens de eerste exit poll zou president Lukashenko bijna 80% van de stemmen hebben gekregen. Een oppositiekandidaat Tishanovskaya zo'n 7%. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat Lukashenko de verkiezingen manipuleert. Het reisadvies voor een aantal Spaanse provincies wordt verscherpt. Vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen geldt daar vanaf middernacht code oranje. Het gaat om de provincies Barcelona en Lerida, Huesca, Zaragoza en Teruel en de provincie Soria. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert niet naar het gebied te gaan als het niet noodzakelijk is. Vakantiereizen worden afgeraden. Reizigers die terugkomen uit de oranje regio's krijgen het advies om twee weken in thuisquarantaine te gaan. Ouderenbond ANBO wil dat bezoekers van verpleeghuizen verplicht een mondkapje opdoen. Dat zei een woordvoerder van de bond in het radioprogramma Dit is de Dag. Volgens haar is de kans op een besmetting groter omdat het aantal coronagevallen toeneemt en mensen losser worden in hun gedrag. Het weer nog. Vannacht koelt het nauwelijks af. In de grote steden komt de temperatuur niet onder de 26 graden. Morgen wisselend bewolkt en 30 tot lokaal 36 graden. In het oosten later op de dag kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 All doggy, hold your bone. Whoa! Now what if I tell them man go get angry? Hey, hey, yeah, yo. You hear them girl calling them canine? Yeah, man. Yeah, yo. But they tell me that is part of the party.